uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat een proef doen om dakloze jongeren weer op weg te helpen. 65 jongeren krijgen 10.000 euro om te investeren in hun toekomst. Ze kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben en worden intensief begeleid. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat de behoeften van de jongeren het uitgangspunt zijn... en niet de bestaande regels, want daarin zijn ze juist vastgelopen. Aan de proef werken 13 gemeenten mee, waaronder de vier grote steden... maar ook bijvoorbeeld Groningen, Enschede en Purmerend. Het idee is dat er een aanpak wordt gevonden... waarmee uiteindelijk alle dakloze jongeren kunnen worden geholpen. ABN AMRO stopt voorlopig met het bekijken van betalingen van klanten... om persoonlijke aanbiedingen te doen. De bank neemt de stap nu de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd... dat het waarschijnlijk in strijd is met de privacyregels. De bank betwijfelt dat, maar wil nu dat er eerst duidelijkheid over komt. Vorige maand ontstond ophef toen ING bekendmaakte dat die bank het betaalgedrag van klanten ging analyseren om gerichte aanbiedingen te doen. Gisteren bleek dat ABN AMRO dat al lang doet. Amsterdam stelt zich niet kandidaat om het Eurovisie Songfestival volgend jaar te organiseren. Volgens de gemeente is er geen geschikte zaal beschikbaar. De Ziggo Dome, de RAI en de Johan Cruijff Arena zijn bezet en AVAS Live is niet groot genoeg. Er zijn nu nog vijf steden in de race. Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht. Als de Oranjevrouwen zondag het WK voetbal winnen... dan volgt er dinsdagmiddag een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Daarna volgt rond 6 uur de huldiging op het Museumplein, zegt de gemeente Amsterdam. Het gaat alleen door bij winst op de Verenigde Staten. Bij verlies vinden speelsters en staf een huldiging niet gepast. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgen weer geregeld zon, vooral in de zuidelijke helft van het land.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 Voor de Amerikanen een nationale feestdag. Voor ons gewoon een werkdag. <laughs> om het dan maar zo te zeggen. En de kop van de, deze Alternative FM is van Ruud Hameling. Want ja, grapje, grappig dat, dat ik daarover begin. Want vandaag was het eh, de eerste, nee, de tweede dag alweer dat ik eh, bezig was om de postronde te doen eh, in de omgeving van de Watertoren. En wie kwam ik daar <laughs> tegen? op zijn strooien hoed. Ruud Hameling. Ja, dus <laughs> dat, dat, krijg je dus als je in een dorp woont. Ehm, en dat nummer dat, uh, was The Erasing Mountains. Heeft hij geschreven toen hij op de hybriden zat ik denk de buitenhybride, want het was het Island Sky. En daar heeft mijn ouders zus ook nog, eh, nog een dik jaar gezeten op, eh, dat, eh, op dat eiland. En daar heeft hij het nummer Erasing Mountains geschreven... omdat hij het een beetje raar vond dat het op een, op een gegeven moment zo leek... dat die bergen verdwenen. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook een gast in de studio... Hij zat lekker even aan zijn thee, dus ik haal Heerlijk, <laughs> heerlijk. oh, zo lekker. Die thee bij Alternative <laughs> FM. Oh, daar kom je voor. Ja, <laughs> ja daar, daar, ga je graag voor in de auto Zeker. vanuit eh, Nijmegen. Daar rij je 140 kilometer voor, ja. Eh, goed, Colin Hoeven voor de mensen die het eh, niet helemaal door hebben gekregen. Die is vandaag te gast. Uh, dus de tweede keer dat je hier bent. ja. ja. Want we hebben je hier één keer gehad. Toen had, was de studio net opgeleverd. Ja, heel, daar gestaan, heel lang. Dus ik heb daar wel eens gestaan, ja. Dus, eh, en je, je vond het ook een, eh, een eh, toffe ruimte toen. Ja, zeker. Absoluut. Ja, en nou ja, je hebt nu wel de nodige muzikale bagage achter de rug. Ja, dat mag ik hopen, ja. ja. Dat er in al die jaren toch wel iets geleerd is. <laughs> nou ja, ik denk dat mensen zoals jij eigenlijk... Ja, kijk, ik hoef je niet te vertellen hoe, hoe, hoe je het moet doen. Want ik, ik vind toch wel dat jij wel een, een beetje een, eh, een status hebt als eh, de, de man die we net hebben gehoord. Ruud Howling. Ja, dat, uh, dat hoop ik wel. Dat je vind, ik, vind ik je daar wel in pas hoor. Dus, nou, dankjewel. Dus, dus in dat opzicht niks mis mee. Ehm, maar goed, even over Colin Hoeven gesproken. Ehm, ik heb wel nog iets gezien en dat is redelijk recent. Als we dan tussen nu en een jaar geleden zie, eh, ik ineens een, eh, een YouTube-filmpje... En zie ik Ali B praten samen met... <laughs> ja, goed liedje, goed liedje. Maar ik ken het niet. Ik, ken, het niet. Ik ken het niet. Ja, dan denk ik, eh, jongens, jullie hadden gewoon even naar ons radioprogramma moeten luisteren. Want wij, wij zijn de mensen zoals hier uh, Chef Special en Soon Night, die hebben we hier gehad. Dus ja. En wij hadden toen ook al Ali B. en Welen kunnen vertellen wie Colin Hoover was. Ja, had je kunnen doen. Dat had ik kunnen doen. Maar goed, dus ze hebben het niet gedaan. Eh, nee. Waarom heb jij meegedaan aan The Voice of Holland? Ik heb meegedaan aan The Voice omdat... Eh, nou, ze, zaten me sowieso al vier jaar aan mijn hoofd te zeuren om een keer mee te doen. Is dat zo? Ja dus dat is dus geen geheim. John dat, de Mol heeft jou gewoon gevraagd. Nou ja, John, John persoonlijk niet. Maar er oh. waren een aantal scouts inderdaad die al eh, aan, aan, aan, het trekken waren. En ik heb ieder jaar gezegd, nee, zout op, laat me met rust. <laughs> heb ik geen zin in. Want weet je, ehm, ik was bezig met mijn eigen liedjes. En The Voice was toch vooral een coverprogramma. En ik wilde dat het Nederlandse publiek mij leerde kennen als iemand die eigen liedjes maakt. Ja. Ehm, dus iedere keer dat ik van, ja jongens, laat me met rust, zout op. Ik wil niet als coverartiest op tv. En toen deed vorig jaar, dus niet het jaar waarin ik meedeed... maar toen deed Ayrto mee. Ik weet niet of, je die kent. Nee. Uit Zwolle. Fantastische zanger. Hele goede singer-songwriter ook. En die deed een eigen liedje. Dus toen appte ik eh, een van die scouts. Ik zei, ja, luister lieve schat. Als je mij dit verteld had dat ik dit jaar met een eigen nummer mee heb mogen doen... hadden wij een heel ander gesprek gehad. Zegt ze, ja, wil je meedoen dan? Ik zei, nou, dat zeg ik nog niet. En toen zijn we een beetje gaan onderhandelen. En uiteindelijk mocht ik met een eigen liedje Blind Edition doen. En dat was voor mij de reden, mhm. eigenlijk de belangrijkste reden... om, om een keertje ja te zeggen tegen de Voice. Ja. Was het een leuke ervaring? Ja, hele leuke ervaring. Ja, absoluut. absoluut. Dus, dus dat, eh, dat sowieso. Maar we kennen je natuurlijk ook eh, van eh, de nachtelijke uitzendingen van 3FM onder andere. Want ja, ik heb nog eens een keer ook nog eens een opname gezien. Dan wordt er gebeld. Ik weet niet meer bij welke 3FM DJ dat geweest is. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar het eh, gesprek kan ik me een beetje eh, wel voor de geest halen. Zij had een persoonlijk eh, verhaal. Ja. En op het moment dat jij dat verhaal hoort, heb je gewoon eigenlijk speel je het liedje in één keer. Ja, klopt. Schrijf ik er een liedje over. Ja. ja. dat was bij Mathieu in de uitzending. Ja, dat was het, ja. Ja, ja en dat was Annemieke die het liedje aan heeft gevraagd. En dat, die is daarna ook wel fan voor het leven geworden. Hoor. Dat is, dat als, je, als je luistert nu toevallig naar Alternative FM... <laughs> super blij met je. Ja. Eh, maar ja, dat, eh, ja dat, dat doe ik. Ik ben de snelste liedjeschrijver ter wereld. Eh, ik heb het wereldrecord liedjeschrijver op mijn naam staan. Dus ik kan heel snel liedjes maken. Ja, dat, dat, dat zeg ik ook. de snelste singer-songwriter van Nederland. Maar goed, ik moet dat dus eigenlijk bijstellen. De snelste songwriter van de wereld. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Eh, dat gaan we vandaag eh, niet uitproberen. nou ja, tenzij er een luisteraar is die heel graag eh, een liedje ergens over... Weet je, ik, ik, daag de luisteraar uit als je denkt... nou, ik geloof hier niks van. <laughs> en, en ik weet niet hoe interactief jullie zijn met je luisteraars... maar mocht er iemand zo meteen een appje sturen... of een Facebook-message naar, naar Jaap... dan, dan wil ik best even een kort liedje maken. Want je, daar doen we ook niet moeilijk over. Nee, oké. Goed, nou is er nog, nog iets. Hè? Jij doet met nou ja, dat doe je niet alleen, maar uh, jij maakt eh, onderdeel uit van een wat meer uh, gezelschap... wat één keer in het jaar als de bloesem in bloei staat in de Betuwe. Ja. <laughs> Sta jij ook te spelen. Ja. twee zijn voor mij zeer bekend. Tenminste, één heb ik dit jaar voor het eerst ontmoet. Dat is Hanneke. en de andere is Fabiana Dammers. -huh. Mhm. Ehm, die eh, beiden zitten in de uitzending. Eh, de reden van Hanneke is, eh, lijkt mij duidelijk, omdat die volgende maand in Paradiso gaat gaat Ja, te gek. Ja, toen heb jij ook eventjes zitten kijken van... ja, we hebben er een beetje, een beetje gek lopen maken op de sociale media... van nou, welke liedjes worden er al gespeeld? Dat laten we even van jou over, maar goed. we, zijn er, we hebben het gewoon met z'n tweeën een beetje, beetje bepaald. Maar de eerste die, die, die komt van een, van een EP en daar staan allemaal liedjes... Ja, oorspronkelijk Ierse liedjes volgens, ja. volgens jou. Ja, klopt. Ja. En dat heeft ze dan met, eh, met een gezelschap met z'n drieën. Met, ja. Eh, met eh, Luc Lenders ja, onder Ja. En dan met, met accordeon erbij. Ja. En ja, dat, dat is altijd lekker. Dat luistert gewoon lekker weg. Ja. Nou, we gaan dat nu even doen. hier is de Star of the County Down van Hanneke Laura. One, two. tea down one morning in July. Down a boring green came a sweet Colleen as she smiled as she passed me by. She looked so sweet from the two bare feet to the chin of her nut brown hair. Such a coaxing elf that to shake myself to make sure I was standing there. From Bantry Bay up to Derry Cay from Galway to Dublin town. She made I've seen switch my head. de mannen van Dandelion, eh, bezig met eh, een eh, volgende stap in hun carrière. Want ze komen met een album. En dat album dat, gaat aan het eind van het jaar zo'n beetje verschijnen, ergens in november. En het ligt dan weer in de lijn der verwachting dat de heren hier ook op zullen gaan duiken. Want die kans die is niet geheel ondenkbeeldig. Het zal ook niet gek zijn. Want vaak komen of Paul alleen of eh, de rest eh, van de mannenbroeders eh, ook mee rond de periode eind oktober, begin november. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze er kunnen zijn. aan de andere kant, daar is hij weer. Hij heeft nou, niet plaatsgenomen, hij staat. en het wordt ook een heel bijzonder verhaal, want... Je hebt een microfoon bij je en daar eh, komt alles eigenlijk op te staan. En eh, ik ben ook razend nieuwsgierig hoe dat eh, gaat worden. Ja. Ook, ook het lijstje heb ik van je gekregen. Precies. we beginnen met Addicted. Nou, ik, ik, ik doe een klein beetje de introductie, want ik ken het liedje dus nu, nu langzamerhand wel. Ik heb ook de clip gezien. Het is een soort verslaving. Iedereen zit met die, eh, met die bakkers eh, eh, op zijn, of zijn smartphone te kijken... of er het laatste berichtje is geweest. En je vergeet de hele wereld om je heen. Dat is een beetje, denk ik, de strekking eigenlijk wel van het verhaal. Ik denk dat je... Ja, dat ik, kan ik heel erg in vinden. dus, <laughs> je hebt hem begrepen. Ja, ik heb hem begrepen. Dus, dus dat is, wordt het eerste liedje waar we mee gaan beginnen. Zeker. lying in bed. You're still feeling sad over the cake that you ate. Cause you were so close to those perfect abs that all fit girls have, but now it's all gone to waste. Look in the mirror all day, using your phone to portray the perfect version of you. Using hashtags to survive, addicted to this online life. Well, here is something you might want to try and do. I got the cord go offline from time to time, and you'll see there's nothing wrong with who you want to be.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 Beautiful. record go offline from time to time, and you'll see there's nothing wrong with who you wanna be. Oh, there's nothing wrong with who you wanna be. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wij zijn ook een beetje addicted, maar dan eh, met de muziek van Colin Hoover. Dus oh, dat, eh, En The eh, Time Flies, dat is de volgende. Ja. Die moet je toch nog een klein beetje inleiden. Want ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik het liedje verkeerd geïnterpreteerd heb. Nee, dus- dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Nou, Time Flies is eigenlijk mijn ja, vooruitblik naar de toekomst. Dat ik dan naast mijn vrouw als oud mannetje... <laughs> Terugkijken op mijn leven. En ehm, eigenlijk is de vraag aan haar op dit moment, of was toen dan, van laten we gewoon lekker samen die, die vlucht aangaan. En samen oud worden. Dus het is eigenlijk mijn liefdesliedje. Het klinkt zo. taking pictures so I can see when I grow old just how ridiculous I was. I'm turning pages, I watch my life as it unfolds, and all the memories come rushing back. And I'm not living in the past, it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from so you will understand that time flies Spread your wings and join me Take me for a ride Hold tight, don't let go Time flies, please believe me Make the most of what we have Growing old with you school crushes. Yeah, God knows I've had a few, but they have all faded away. And scars and bruises from all the stupid things I do. I've learned so much along the way. And I'm not living in the past, but it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from will understand that time flies Spread your wings and join me Take me for a ride Hold tight, don't let go Time flies, please believe me Make the most of what we have Growing old with you things so fast. Time flies, spread your wings and join me. Take me for a ride. Hold tight, don't let go. Time flies, please believe me. Make the most of what we have. Growing old with you. is all. je wordt eh, gewoon eh, met je neus op de feiten gedrukt. Eh, je kunt maar beter gewoon van het leven genieten. En, en voordat je het weet, dan zijn we oud. En dan hebben, is er eigenlijk de tijd is dan er niet meer. Is eigenlijk ook, zit eigenlijk ook nog een klein beetje verstopt in deze song, denk ik. Hè? Toch? Ja, of niet? Tuurlijk. tuurlijk. want we leven toch wel in een wat hectische tijd. En iedereen is heel erg met zichzelf bezig, heb ik wel eens het idee. Dus. Ja, dus ja. Nee, dan kun je maar beter inderdaad gewoon genieten van wat er is. Ja, ja, Dankbaar zijn voor wat je hebt. Ja, exact. Eh, ik bedoel, ik kijk ook naar mezelf in dat, dat opzicht. En dan denk ik daar soms ook wel eens aan. Dan denk ik, ja, eh, zoals, van, eh, zoals vandaag... Dat je dan eventjes zo'n boulevardje meepakt. En tegelijkertijd dan ook eventjes die poststukken er dan, maar in mept. denk ja, het is toch een eh, bijzonder plekje dat eh, je eigen woonplaats eh, in zich heeft. En dat je dan toch dat even kan doen. Eventjes op de zee kijken. En ondertussen loop je die poststukken weer weg te smijten. Maar goed, dat had ik een jaar of 12, 13 geleden had ik dat niet zo gezegd. Dan nee. zat ik opgesloten in een een of andere kantoorcomplex. Ja, precies. Dan, dus ja, het is van het een het ander. Maar goed, de lading is duidelijk met Time Flies. Mooi. Want dat, daar gaat het uiteindelijk. Zeker. Goed, eh, we gaan straks eh, natuurlijk nog eh, meer horen van, van Colin. want we hebben hem niet voor niks. En morgen, mensen, zeg maar eigenlijk. Hè, morgen... Ja, morgen speel ik in de buurt. Ja. Dan kom ik bij je spelen. <laughs> Ehm, namelijk in Stiels, eh, in het altijd gezellige Haarlem. Hier een steenworp afstand vandaan eh, als je hard gooit. <laughs> Ehm, en dan kom ik met mijn volledige band. En dan gaan wij, eh, ja, dit is onderdeel van de Hashtag Addicted Tour. Omdat ja, in juni is Hashtag Addicted uitgekomen. Of nee, in mei alweer. Oh, zo lang geleden. Ja. Ehm, dus we zijn nu het land door aan het gaan. En nu was Haarlem aan de beurt. Helemaal goed. En ja, dus gratis entree. Vanaf 10 uur s avonds beginnen we met spelen. Kom vooral langs ik eh, zou zeggen, je, valt hier er eh, geen buil aan. Sterker nog, het is gewoon een hele mooie avond wat je voorgeschoteld uh, krijgt. Straks natuurlijk nog meer Colin, maar we hebben natuurlijk ook nog andere materialen liggen. Zoals Anke Timmer, ook geweest hier bij ons. Bijvoorbeeld met haar nieuwe single en dat heet Broers. dezelfde het eh, legendarische stemgeluid van Murray Walker van de BBC hebben ze dat eh, gedaan. Pole Position, The Last Wave. Ze hebben niet zo lang geleden ook nog eh, meegedaan aan de Robben Akda Award. Niet het afgelopen seizoen, maar ik geloof ook het vorige seizoen hebben ze meegedaan. En eh, eh, slim natuurlijk om eh, dat nummer uit te brengen op het moment dat wij die aankondiging krijgen van... Ja, volgend jaar komt een circus naar je toe met 20 auto's. met één ervan, dat is een Nederlander in die heet Max Verstappen. Nou, nou, dan, weet je dus hoe laat het is. En dan moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. Maar ja, ik bedoel, ik, ik, ik ken Lammers <laughs> ook nog in dat, dat, dat opzicht. En de man is redelijk rustig. Ja, zegt hij, ik bedoel, als wij een op de A2 in, eh, in een week tijd 5 kilometer asfalt... dan moet het op een circuit nog wel eh, sneller kunnen gaan. Dus eh, de man is niet zo gek te krijgen. En daar hebben de mannen van Last Wave die hebben bedacht... van nou, dan gaan wij daar eens een, een nummer bij uitbrengen. Dat hebben ze dus gedaan met dit nummer, Pole Position. daarvoor hoorden we Anke Timmer met Broers... En ook Nee, zij is uh, geweest. Net als de dame die je nu eh, zo dadelijk eh, gaat horen. Want ik zei het al tegen Colin Hoeven. Want 14 februari was zij hier. En die 14 februari. Nou Colin, we weten allemaal wat voor dag dat is. Eh, was dat een dinsdag? Nee, bedoel dat bedoel je niet. Nee, dat bedoel, ik niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Het was Valentijnsdag. <laughs> Ja. en wat gebeurt er dan? Ja, op een gegeven moment eh, komt zij langs. Eh, want ze had op dat moment een echt een bloedmooie song bij zich. Eigenlijk ook een heel goed liedje. Little Bit Secret. Little Big Secret moet ik eigenlijk zeggen. Mhm. En dat gaat over als geheim op een gegeven moment je in de weg gaan zitten. Dan kan dat een beletsel zijn. Daar ging de song over. Ze heeft hem niet hier akoestisch gespeeld. Maar wat deed ze? Ze ging op een gegeven moment... Weken later eh, zag ik ineens een, eh, een, eh, een cameraatje. En toen deed zijn potverdorie <laughs> gewoon wel akoestisch. Ja, dat kun je niet maken. En dat eh, klonk eh, heel erg goed. Maar goed, eh, nou ja, dat, of ze dat niet kan maken. Ja, als je hier bent, moet je gaan spelen. Het, is er, spelen. het is nog vergeven. Maar goed, ze heeft op een gegeven moment... kwam, kwam ze er wel achter van... ik wil toch weer eens even een nieuw liedje schrijven. En die, die hebben we sinds vorige week nu ook bij ons hier op de lijst staan. En dat nummer dat heet Borderlines. En dat is De nieuwe single dus. I never watched the news. Then I crack a million. I never had a lot to lose. You wanna see what I got? I don't give a damn. But I know what I love. spark to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark. Eh, was dat eh, van eh, Lizzie V. En het bracht de tijd op tien over half negen. Dus het is weer hoog tijd voor het tweede blokje. En ehm, de EP, Addicted... Nee, is het, heet hij die eigenlijk zo? Hij heet Addicted, hè? Ja. Um, volgens mij heb je uh, staan staan er alleen maar songs van de EP op. Alleen, je speelt... Ik ga vandaag alleen maar songs van de EP spelen. Ja, oké. Dus eh, Het, het, zijn er zes. En dus dit, eh, zijn, dit zijn de zes liedjes, dit zijn de zes liedjes die, e eh, die, die, erop staan. Ja. deze die heb ik ook gedraaid op het moment dat jij zei van... Nou, veel plezier ermee en je mag er al iets van draaien. Ik heb toen... Eh, eh, heb ik eh, bijvoorbeeld één single er afgepakt die we, dat, die we al gedaan hebben. Want ik vind het altijd niet kies als ik dan de hele EP even lekker weg loop te draaien. En, uh, want er moet natuurlijk. Tegenover nee, dat vind ik altijd zoiets van, van nee, er moet altijd nog iets te raden blijven. Maar op die avond dat ik de, de spullen kreeg, heb ik het first gedraaid. Oh ja. ja Kun jij even uitleggen waar het over gaat? Ja, dat kan ik. Het First gaat over mijn sprong naar fulltime muzikantschap. Ah. En uh, want ik ben nu twee jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd als muziekleraar om, eh, om echt volledig van het muziek maken te leven. En eh, weet je, als je dat doet, dan gebeurt er in je omgeving gebeurt er iets. Namelijk de mensen die je heel lief vinden, die willen je steunen, maar zijn ook een beetje bang dat je dan op straat komt te staan en niet kan eten. En weet je, dus uit, liefde willen mensen je soms een beetje afremmen om je droom te volgen. Ehm, en weet je, dit liedje gaat erover dat je moet gewoon, als je echt voelt dat je iets moet doen, dan moet je het gewoon doen. Dan moet je gewoon headfirst erin springen en ervoor gaan. Dank. Yes. Ik ben ook zo'n type. <laughs> Dus- yes? Ja. plenty of reasons to keep all your feelings locked inside. Just give it up, there's bills to pay and mouths to feed. And all of these people trying to question if you are and good enough if you'll ever make it on your own. into your dreams. Don't live in fear, just follow your heart. Will show you the way to go to get where you belong. It's not gonna be easy, but if you believe it, everything's gonna be just fine. So dive in head first. put in the hours, and now it is time to make a choice. It's up to you. Do you really have a choice at all? Hmm. Cause you're slowly dying if you don't decide to follow through. Let go of your inhibitions, no doubt. You just gotta listen to your heart, who will wants you to be. So dive in head first into your dreams. Don't live in fear, just follow your heart. Will show you the way to go to get where you belong. It's not gonna be easy if you believe it. Everything's gonna be just fine. So dive in head first and let go. No doubt let go. No doubt, let go. No doubt, let go. No doubt, your heart knows what it wants you to be. So dive in head first into your dreams. Don't live in fear, just follow your heart show you the way to go to get where you belong. It's gonna be easy if you believe it. Everything's gonna be just fine. Dive in head first. Ja, ja, ja. ja. Eh, ik, eh, ik moet eh, even denken aan ook een song bijvoorbeeld die op het repertoire staat van Astrid. Bo Astrid Manning. Die heeft er ook nog ergens een gemaakt. Ergens in 2013. why can't you do it? why should you do it? was ook een van de teksten in een van de songs van Astrid... Moet ik alleen even kijken welke dat ook alweer was. Dat staat op het album Box. En dan eh, pak ik hem er even. Bo Box, ouwe. Ja, nee, dus zo heet het album. Fair Start Fire Hill. Daar zit hij in verstopt. En daar eh, ging het onder andere ook over. En eh, er was er nog één. En dat is weer een bekende van jou, Fabiana Dammers. Die had het ook al op haar repertoire staan. en dat album The Girl You Love heeft ze ook al zoiets geschreven. En... Dat nummer, dat eh, moet ik er ook even bij pakken. Want dat weet ik ook weer niet uit mijn blote hoofd. Dat, eh, vroeger kon ik het altijd uh, naadloos... kon ik dat allemaal... We worden allemaal een dagje ouder. Kon ik een beetje reproduceren. Maar tegenwoordig gaat dat niet meer. volgens mij heet dat I Wonder. Dat, dat, dat was ook zoiets met de... Heeft ook iets met dromen en met tijdsgeesten hadden te maken. Dus dat, dat weet ik dan nog. Het tweede nummer van het blokje van twee. Dat heet Let You In. Klopt. En eh, dat gaat letterlijk over iemand binnenlaten. Want ehm, nou ja, zoals misschien mensen die mij kennen weten, uh, mijn vorige album ging vooral over mijn scheiding. En eh, toen ging het niet zo heel erg lekker in mijn leven. En weet je, na een tijdje, dan, dan wordt het leven weer leuk. Na iedere tegenslag, als je overeind gekrabbeld bent. En dan kom je iemand tegen. En dan begin je steeds meer plezier te hebben in het leven. Maar als je flink wat tegenslagen gehad hebt, dan geloof je niet helemaal dat het goed zit. Dan geloof je nog niet zo goed dat jij het verdiend hebt dat je dan gelukkig bent. Tenminste, dat had ik. En dan probeer je om, eh, om dat eh, stuk te maken. Om te kijken of het er tegen kan. Ik, ik weet niet of mensen dat herkennen thuis, zelf destructief gedrag om te kijken of dan je wereld nog steeds zo leuk is als die lijkt. <laughs> Maar ehm, nee, ik had er een handje van om te kijken van nou, ik wil nu wel weten of deze heerlijkheid blijft. En daarna dacht ik, weet je, het zit goed, dus I just gotta let you win. Packing my bags and I'm ready to leave. Making up my mind and I've got to go today. Today. People telling me that I made a mistake. Trying to find reasons left for me to stay to stay. And I tried till my fingers bled, but please don't call me scared. I guess there's only one thing left to do. Walking at the door and into the night, looking for love to cure the pain inside, inside. Fooling myself, I'm enjoying the ride. Numbing your brain is another way to hide, to hide. And I tried till my fingers bled, but please don't call me scared. I guess there's only one thing left to do. Maybe I've got to let you in. Open my arms and hold you. Don't run away again. Maybe I've got to let you in and stay a while. finally see. Never felt the love that made me feel so free, so free. I'm tired of running scared at things that I feel. Got to open up, tell you what you mean to me, to me. And I tried till my fingers bled, but please don't call me scared. I guess there's only one thing left to do. Maybe I've got to let you in and open my arms and hold you. Don't run away again. Maybe I've got. stay a while and stay a while and stay a while. Hij is erg mooi. Een mooi romantisch liedje. Dankjewel. Ja. Ehm, straks eh, na negenen eh, komt hij nog een keer eh, terug. Colin Hoeven met nog twee songs. Ehm, deze die draaien we niet zomaar. want ze heeft afgelopen zondag gespeeld bij het Havenfestival heeft ze ook al, uh, in Emuiden heb ik het over... en daar heeft ze ook haar nieuwe repertoire stiekem al laten horen. Nou ja, stiekem. De mensen hadden gewoon heel erg veel mazzel om daar aanwezig te zijn. Maar ze heeft daarvoor ook nog iets eh, belangrijks op Instagram nog met ons allen gedeeld. Als je een muziekvriend van Fabiana Dammers eh, bent. Ze heeft toch al een beetje eh, ja, last gehad van het nodige. Dat is heel mooi, want ze is creatief genoeg om over haar ziekte iets te schrijven. Want dat heeft ze jaren geleden ook al eens een keer meegemaakt. Maar dan in een hele andere hoedanigheid. En toen besloot ze daar een nummer over te schrijven. Dat nummer dat heet Make Me Whole. I want. inflicting lives, over de penicillinekuur die eh, ze moest ondergaan eh, tijdens een eh, ander ziekbed. dat was het strekking van Make Me Whole van het liedje van Fabiana Damers Ook alweer zeven jaar geleden dat dat album 2012 is uitgebracht. Ehm, daarvoor, had ik, ja, dat, daarvoor hadden we niks. daarvoor hadden we gewoon muziek hier vanuit de, de studio zelf. Ehm, het is eh, bijna ehm, drie minuten voor negen. Dus dat betekent dat we zo'n beetje eh, eh, dit uur gaan afsluiten. Deze dames die zijn ook geweest. Het is een tweeling. de tweeling is geweest in... poeh, Dan nou moet ik even nadenken. Volgens mij zal dat wel ergens in april geweest zijn. ze komen uit de buurt. Delusionals, daar hebben ze toen nog destijds meegedaan. Uh, bij de Rob Akda wordt. Maar met de naam Leuna gaat het allemaal een stuk uh, beter.